Maar net wel met het NOS-journaal. De toeslag voor de kinderopvang wordt vanaf volgend jaar anders berekend. Nu is het inkomen van de ouders bepalend en in de toekomst wordt de vergoeding gekoppeld aan het aantal arbeidsuren van de partner die het minste werkt. Nu is het nog mogelijk om kinderopvangtoeslag te krijgen terwijl een van de partners vrij is. Ook gaan de boetes bij misbruik omhoog. Nederland wil Griekenland alleen extra hulp geven als het land aan heel strenge voorwaarden voldoet. Minister De Jager van Financiën wil dat de Grieken dan extra bezuinigen, hun economie hervormen en staatsbezit verkopen. Het Europese geld verdwijnt volgens hem niet in een bodemloze put. Hij noemt de crisis ernstiger dan de bankencrisis. Europa heeft de Grieken al 110 miljard euro toegezegd, maar de Grieken willen meer. In de Zuid-Spaanse stad Lorca zijn de slachtoffers van de aardbeving van woensdagavond herdacht. Bij een herdenkingsmis waren onder andere premier Zapatero, kroonprins Felipe en zijn vrouw Letizia. Omdat de kerken in Lorca op instorten staan, was de mis in een grote loods. De aardbeving kostte negen mensen het leven, er zijn bijna 300 gewonden en duizenden daklozen. In Egypte is de vrouw van oud-president Mubarak aangehouden. Ze is urenlang verhoord. Haar hechtenis is met 15 dagen verlengd, net als die van haar man die in het ziekenhuis ligt. Ook twee van hun zoons en meer dan 20 ministers en zakenlieden zitten vast. Ze worden allemaal verdacht van machtsmisbruik en zelfverrijking. Het vermogen van de familie Mubarak wordt geschat op 50 miljard euro. Op het Canarische eiland Tenerife is een Britse toeriste in een supermarkt onthoofd. De vrouw van 62 werd volgens ooggetuigen zonder aanleiding aangevallen door een dakloze Bulgaarse man met een mes. Na zijn actie liep hij met het hoofd naar buiten, zeggen ooggetuigen. De Bulgaar werd overmeesterd en overgedragen aan de politie van Tenerife. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Morgen overdag trekken buien over van west naar oost. Het wordt zo'n 16 graden. Na morgen blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Files in Randstad op dit moment op de A1 Amsterdam Amersfoort tussen Laren en afrit Bunschoten staat 6 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de ring van Amsterdam de A10 de Nieuwe Meer richting Koenplein. Voorknopend Koenplein 2 kilometer. H12 Den Haag richting Arnhem bij Bunnik 5 kilometer. Op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Bunnik en Maasbergen staat 2 kilometer.